Auto's van 15 jaar of ouder worden steeds populairder onder zakelijke rijders. Dit komt vooral doordat alleen volledig elektrische auto's onder het gunstige belastingtarief vallen. Hybride auto's niet meer. De bijtelling van hybride auto's is daarom net als bij gewone auto's honderden euro's per maand. De BOVAG zegt in het AD dat ze daardoor nu minder populair zijn geworden. Mensen kiezen nu vaker voor oude auto's omdat die door een lage dagwaarde een bijtelling hebben van maar een paar tientjes per maand. Minister van Financiën Dijsselbloem stapt uit de politiek. Hij schrijft aan Kamervoorzitter Ariep dat hij de vuurkracht mist die de negenkoppige PvdA-fractie in de oppositie hard nodig heeft. Hij maakt tot januari wel zijn termijn af als voorzitter van de Eurogroep. In zijn brief staat niet wat hij daarna gaat doen. Het aantal doden door de natuurbranden in Californië is opgelopen tot 17. Gevreesd wordt dat veel ouderen niet op tijd hebben kunnen vluchten. Er zijn nog veel vermisten. Sinds zondag is in het noorden van de Amerikaanse staat zo'n 46.000 hectare door brand verwoest. Duizenden mensen zijn in veiligheid gebracht. Noord-Ierland gaat een deel van de weg afsluiten die in de populaire serie Game of Thrones te zien was als The King's Road. De weg met markante bomen die een soort tunnel vormen is inmiddels een internationale toeristische attractie. Door het vele verkeer lopen de boomwortels gevaar. De dark hedges, zoals de bomen worden genoemd, zijn nationaal erfgoed. Het weer, veel bewolking, af en toe regen en het waait flink. In het zuidoosten nu en dan zon. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen in het zuidoosten eerst nog regen. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het aantal files in de Randstad neemt nu geleidelijk af. En bij Amsterdam viel het sowieso wel mee. Behalve op de A7. Daar was een eh, flink ongeluk vanochtend bij Purmerend. Dit zijn de files met wat meer vertraging. De A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Knoop het Hoevelaken en Eembrugge. 6 kilometer, 10 minuten extra. De A4 Den Haag Amsterdam. Ruim 20 minuten in de file tussen Leidsendam en Hoogmade. Op de A7 dus, Hoorn-Zaandam. Tussen Hoorn en Purmerend, 9 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open inmiddels. Op de A10 is nu een ongeluk gebeurd. De ring van Amsterdam. Vanaf eh, de Nieuwe Meer tot aan Osdorp. Inmiddels 3 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht richting eh, de Koentunnel.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 树。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 van Zandvoort.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 van Zandvoort, op 106.9 FM